Het hertellen wordt gedaan door ambtenaren en gebeurt onder toezicht. Na de verkiezingen kwam er veel kritiek op de gang van zaken op een aantal stembureaus. Een Rotterdammer bekende gisteren dat hij twee keer heeft gestemd... nadat hij drie aan hem geadresseerde stempassen had ontvangen. Er komt een onafhankelijk onderzoek naar misbruik binnen katholieke instellingen in Nederland. Dat heeft de bisschoppenconferentie bekendgemaakt. Het onderzoek staat onder de leiding van oud-minister en oud-burgemeester van Den Haag Wim Deetman. Volgens de bisschoppen zijn er zoveel meldingen van misbruik in vroegere katholieke instellingen dat nader onderzoek nodig is. In Ierland zijn zeven mensen opgepakt die van plan zouden zijn geweest een Zweedse cartoonist te vermoorden. De Zweed maakte in 2007 drie tekeningen waarop het lichaam van de islamitische profeet Mohammed werd afgebeeld als het lichaam van een hond. In de islamitische wereld werd woedend gereageerd. Volgens eerste media zijn de verdachten vier mannen en drie vrouwen. Migranten kunnen alleen hun echtgenoot uit het buitenland laten overkomen als die ouder is dan 21. Tot nu toe gold voor gezinshereniging een minimale leeftijd van 18 jaar, maar minister Heers Ballin heeft die verhoogd. Aanleiding was een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Dat bepaalde dat Nederland geen verschillende leeftijdsgrenzen mag hanteren voor gezinshereniging en gezinsvorming. Dan nog het weer vanavond en vannacht meest helder. Minimumtemperatuur tussen 0 en min 7. Morgen opnieuw zonnig en droog en rond de 5 graden.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 I don't understand why you have to always lips always feel so long. And I find myself trying to stay by the phone. Cause your voice always helps me to not feel so alone. But I feel like an idiot working my day around the call, but when I pick up, I don't have much to say. So I want you to know it's a little fucked up that I'm stuck here waiting. At times debating, telling you that I've had it with you and your career. Me and the rest of the family here singing Where'd You Go? I miss you so. have a little party every Halloween with candy by the pile. But now you only stop by every once in a while. Shit, I find myself just filling my time with anything to keep the thought of you from my mind. I'm doing fine and I'm planning to keep it that way. you can call me if you find that you have something to say, and I'll tell you. I want you to know it's a little fucked up that I'm stuck here waiting.